Marielle Hageman met het NOS Journaal. De rouwstoet met stoffelijke resten van slachtoffers van vlucht MH17 is aangekomen bij de corporaal van Oudheus kazerne in Hilversum. Net als bij eerdere rouwstoeten stonden er weer mensen langs de route vanuit Eindhoven. Net voor vier uur vanmiddag landde op vliegbasis Eindhoven een militair transportvliegtuig met daarin een lijkkist met stoffelijke resten. Het toestel was vanochtend vertrokken vanuit de Oekraïnse stad Kharkov. Na aankomst volgde hetzelfde ceremonieel als bij de eerdere ontvangsten van slachtoffers. Het was de achtste keer dat er menselijke resten van de vliegramp arriveerden. Zo'n 150 nabestaanden waren aanwezig in Eindhoven. Het is erop of eronder voor warenhuis V&D. In Amsterdam onderhandelen eigenaar Sun Capital, verhuurder Eve Capital en de banken over een laatste reddingspoging. Eigenaar Sun Capital is bereid meer geld in het noodlijdende warenhuis te steken. Eerder wilde Sun 40 miljoen euro in V&D investeren, als daarnaast ook voor 40 miljoen er bezuinigd. Nu wil de investeringsmaatschappij 60 miljoen uittrekken. De uitkomst van het overleg wordt vanavond voorgelegd aan de andere eigenaren van V&D-panden. Of die akkoord gaan met het nieuwe reddingsplan is nog maar de vraag. De Verenigde Staten steunen de poging van Duitsland en Frankrijk om een oplossing voor de oorlog in Oekraïne te bereiken. Vicepresident Biden noemde het diplomatieke offensief van de Duitse en Franse leiders de moeite van het proberen waard. Op de veiligheidstop in München zei hij verder dat Oekraïne het recht heeft zichzelf te verdedigen. Amerika overweegt Oekraïne wapens te geven. De Oekraïense president Poroshenko, die ook in München is, ziet alleen een oplossing als Oekraïne politieke, militaire en economische steun krijgt. Hij voelt niets voor een gesprek met de rebellen die hij beschouwt als terroristen. Het weer. Vanavond kan nog wat lichte regen vallen, vooral in het zuiden en oosten. Vannacht is het droog, minimumtemperatuur een graad of drie. Morgen overdag af en toe zon, later op de dag mogelijk een bui, het wordt een graad of zes.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 Samen met uh, met Heroes. Nummer 17 staan ze. Toch weer een uh, hoop plekken opgeklommen. Vorige week nog op 24. Dit uur uh, tweede helft van de lijst der lijsten. En natuurlijk gaan we kijken naar de Nederlandse top maar eerst... De Euro Breakdown. Inderdaad, daar gaan we eerst mee beginnen. Nummer 17. We gaan even een kleine terugblik eh, doen, eh, denk ik maar meteen. En dan moet ik ook eh, deze erbij pakken. Dus, nee, die nog niet. Sander, zet dan ook de juiste klaar voor me. Die moet ik hebben natuurlijk als ik een terugblik ga doen. Kan geen andere hebben. Zullen we hem Sander laten doen of zal ik hem doen? Ah, Sander, doe jij maar. Niet alle nummertjes kloppen, dus begin maar van 30 naar 20. Op nummer 30, James Newton Howard. Nog nee. Begin maar op 29, die wil ik niet horen. Die doet zo'n pijn in mijn hart. 22 plaatsen gezakt zijn ze namelijk. Dus de auw. Oh. 29, begin Nummer daar maar. 29, Calvin Harris featuring Ellie Golding met Outside. Op 28, Joseph Selford met Diamond. Op 27, Ed Sheeran met Thinking Out Loud. 26, Shepard Geronimo. 25, Philip George Philip. Dus. Nee, Philip George. Philip George met Wish <laughs> You Were Mine. Op 24, First Aid Kid met Walk, Walk Unafraid. Op 23, Omi met Cheerleader. Op 22, Kaigo met Firestone. Op 21, Kenji met Enda Louise. Op 20, Olly Murs, Wrap Up. Op 19, Fox Stevens met Sweets, Soda Pop. Op 18, Taylor Swift met Shake It Ja, weet je, die doet ook best wel pijn, hè? Want die is ook best wel veel plaatsen gezakt. Um, nou, het was wel valt bij zes plaatsen gezakt eh, voor Taylor Swift. Op 17, Alesso featuring Tovlo met Heroes. Op 16... Ga, ga, ho, ho, ho. Ga je meteen door naar nummer 1, of niet? Nee. Ja, nee, anders ga ik naar huis, hoor. Mag wel. Hey, zullen, we, stoppen met les, Want die hebben we net gehoord. Is goed. Ja, de rest hebben we namelijk nog niet gehoord. En die eh, wil ik ook niet helemaal gaan verklappen. Nou, je mag Flowrider wel verklappen met de eh, GDFR. Maar vind ik niet zo interessant. Wat ik interessanter vind is uh, degene die is blijven zitten. Deze week blijven zitten op nummer 15. Hosier Take Me To Church. Prachtige muziek. Um, ze waren van de week ook uh, weer op televisie. Ze zijn in het land op dit moment. En uh, er was een heel mooi stukje ervan. Die eh, was bij RTL Late Night eh, voordat de uitzending eh, begon. Um, doet altijd artiesten even een kleine intro en zo. En dat was een heel mooi stukje. Die ga ik je niet laten horen. Die heb ik niet. Haha, lekker pup. Maar was echt mooi. Dus als je het even terug kan kijken, probeer het.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 Ja, nou mag je wel de jingle. We gaan even kijken naar de Nederlandse top 40, de Mediamarkt top 40... om precies te zijn van week 5 zit week 5. Hey, wat leuk, hebben ze mogen dat. Sexy als ik dans op nummer 40. Sunlight van de Magicians featuring Years and Years of 39. Aaron Chupam en Albert Trouse. Not een maas, not een Albert Trouse, maar wat een Albert Trouse. Leuk nummer, nummer 38. Kevin James, The Book of Love, nieuw binnengekomen 37. En David Guetta samen met Emily Sunday. Worden dit voor Love, nieuw binnengekomen op 35 in de Mediamarkt op 40. GDFR van Flowrider samen met Sage, Gemini en Lucas op 32. O'Gene met Magic op 31. Brick by Brick van Raccoon 28. Riptide Fans Joy op 25. Miss Montreal, dat vind ik wel een mooie combinatie. Hè? Miss Montreal en Pascal Jacobsen van Bluff. Op nummer 26, ik zoek alleen mezelf. Walk the Moon, Shut Up and Dance op 23. En de dames zijn vorige week op nummer 3 bij mij in de Euro Breakdown. Nu op 22 in de Mediamarkt op 40. Echo Smith, Cool Kids. Avicii deze week bij ons eh, nieuw binnengekomen... maar in de Nederlandse top 40 staat hij op nummer 20. Ook een prachtige combinatie die je niet zou verwachten. Anouk samen met uh, Douwe Bob. Met Hold Me op nummer 19. Love Me Harder van Ariana Grande in The Weeknd op 14. Fox Stevenson met Sweet Soda Pop op nummer 13. En Your Lips Are Moving van Megan Trainer op 12. Nou, gaan we even kijken naar de top 4. Je hoorde hem net, Take Me to Church van Hozier op nummer 4. Galantis, Runaway, You and I vinden we daar op nummer 3. En Ed Sheeran, Thinking Out Loud vinden we op nummer 2 in de Nederlandse top 40. En jou kan het ook anders, ik had het net al verklapt hè. Ja, ik had het echt net al verklapt. Hij staat op nummer 1. Bij mij deze week was eh, binnengekomen heb ik het over eh, Omi met Cheerleader. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. origineel, origineel, En we gaan eh, door met eh, de Euro Breakdown inderdaad. En dan gaan we naar nummer 12 kijken. En die is in handen van eh, George Ezra, Listen to the Man. Samen met Sir Ian McKellen. En het is een videoclipversie, die blijf ik toch het leukste vinden. Dat mooi gesprekje zo in het midden van de clip. George Ezra. want to hear all about it. Get it all off your chest, ooh. I feel the tears and you're not alone, no. When I hold you, well, I won't let go. Why should we care for what they're selling us anyway? We're so young, girl. you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? Your world keeps spinning and you can't jump off. But I will catch you if you fall. I can't tell you enough. I hate to hear that you're feeling low. I hate to hear that you won't Wait, wait, wait, hold up. Ian. Yes? What's yes. going on? McKellen. I'm trying to shoot a video for my song. Well, I'm just trying to sing the song. It's such a fantastic song. Well, thank you very uh, much. I, I, I, think I sing it rather well. Well, debatable, but I keep trying to do my thing. Yes. And you're just there. Look. Yes. Someone, ah, thank you. There was someone bringing you a gong on. Mm. He was taking mm. it off. You got a drink. Mm. I don't even get that. Oh, well, I'm sorry, but I'm just so excited to be here. You know, I understand that, but it's just a frustration. Do you know? Jeff, uh, George, yeah. did, I love all your music oh, from, Bucharest very... onwards. Budapest. Budapest. Mm. Yeah. If I can just uh, just uh, well just be here, you know. As long as as long as I, really I have space here. to breathe and do my thing. Well, of course, yes. thank you very much. Ready? I'm ready. Yes. So am I. snelste stijger van deze week. Becky G. Can't Stop Dancing. Deze week op 10 plaats. 17 plaatsen gezegen maar liefst. Uh, eh, 12 plaatsen gestegen, wat een ik weer. Vorige week op de 22e. Dit is ook meteen de hoogste positie voor eh, haar ooit. Vier weken lang in de hitlijsten. En daarvoor hoort u George Ezra. Listen to the man samen met eh, een mooi stukje van de Sir Ian McKellen, oftewel Gandalf. Kennen we uit Lord of the Rings en Hobbit natuurlijk, hè. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. Nummer 8 voor Vince Joy met Riptide. I was scared the dark. I was scared deze week natuurlijk maar in eh, handen van eh, één artiest. Wie dat is hoor je even voor de klok van uh, eh, 5 uur. Vlak voor het programma Zandvoort door. Wat om uh, 5 uur zal beginnen. Met uh, Ruud Jans als presentator. Volgende week dus de Euro Breakdown vanaf 6 uur.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 Normaal gesproken elke vrijdag live tussen 3 en 5 en gepresenteerd door Maurice Mulder. Maar in het kader van onze 25-jarige live-uitzending verplaatst naar 6 uur s'avonds tot 9 uur. En Maurice Mulder kijkt natuurlijk terug naar 25 jaar Euro Breakdown... met 25 eh, toppers uit de diverse jaren van 1990 tot 2015. Dat allemaal van 6 tot 9. De Euro Breakdown, de countdown of the continent. Inderdaad, van 6 tot 9 volgende week. Uh, vrijdag dus in het kader van de 25 uur zending de Euro Breakdown. Top 25. Dit is Jesse J. Why so loud if you don't like my Deze Britse Jessica Allen Cornish. Prachtig eh, met het eh, goede nummer Masterpiece. Vorige week nog op de 11e positie, deze week dus op 7e positie. Zeven weken lang in de lijst ondertussen al. in 2008 eh, deed ze kortstondig werk als zangeres bij onder andere Cindy Loper. Later gaat ze nummer schrijven voor Rihanna, Alicia Keys en Miley Cyrus. In 2012 verschijnt dan Do It Like a Dude als de eerste solo single waarmee ze de tipparade bereikte. Nou ja, ehm, de opvolger op Price Tag, samen deze dat met B.O.B. Eh, wordt haar eh, grote doorbraak en komt tot de tweede positie. In datzelfde jaar wordt ook eh, Nobody's Perfect en Domino hits in de lijst der lijsten. In het jaar najaar van 2013 verschijnt haar tweede album, Alive... Een jaar later vormt ze met Ariana Grande en Nicki Minaj een trio. Een, een, een trio. Waarmee ze de single Bang Bang opneemt. Nou, even later van hetzelfde album is dus eh, dit prachtige nummer Masterpiece gekomen. Masterpiece, zoals het zelf zegt. Op nummer 7 in de Euro Breakdown. Even een kleine terugblik. 16 vonden we Flowrider GDFR. 15 Jose Take Me To Church. 14 Megan Trainer. 13 Maroon 5. 12 George Ezra. 11, eh, die hebben we even overgeslagen deze week... was eh, David Guetta featuring Sam Martin met Dangerous. En op 10 Becky G. Can't Stop Dancing. 9 is blijven zitten deze week. Aaron Chupa met I'm an Albatross. 8 hoorde je Vince Joy met Riptide. En net hoorde je nummer 7. Jesse J met Masterpiece. Op nummer 6 in de Euro Breakdown vinden we ook weer een zittenblijver. We hebben er een eh, hoop deze week, 14 stuks maar liefst. Deze zittenblijver is een producer. En een eh, artiest, een rasartiest in hart en nieren, maar voornamelijk producer. Want de Brit eh, Mark Ronson heb ik er dan over... maakte in 2003 zijn debuutalbum Here Comes the Fast. waarop hij samenwerkt met onder meer Nate Dogg en Sean Paul. Drie jaar later is zijn eh, tweede album, Version, een feit. En daar staan covers waaronder Toxic van Britney Spears... en Oh My God van de Case Chiefs. En Valerie van de Zutons. Die laatste eh, is een samenwerking met eh, niemand minder dan eh, Amai Huiswen, oftewel Amy Winehouse. Helaas veel te vroeg overleden natuurlijk. het is in Nederland een nummer 1 hit geworden. 2014 komt Ransom met nieuw materiaal... waarbij Uptown Funk een samenwerking is met Bruno Mars. In november komt hij dan in de Nederlandse top 40. En elf weken geleden is hij dan ook een plaatsje heeft in weten te veroveren in de Europese top 40. De Euro Breakdown hier op CFM Zandvoort. En dan heb ik het over Mark Ronson, Uptown Funk. Van de week eh, waren ze zelfs nog eh, op televisie ook, eh, die Mark Ronson. Mooie vind. Hij doet het goed. Nummer 6 deze week dus. 11 weken in de lijst. Mark Ronson samen met Bruno Mars. Uptown Funk. Is it that ice cold Michelle fight for that white for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city.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 Don't believe me, just watch. Mark Ronson samen met uh, Bruno Mars. Uptown Funk. Nummer 6 in de eh, Euro Breakdown hier op CFM Zandvoort. Volgende week dus eh, totaal in het kader van uh, 25 jaar hebben Nog één keertje dan om het af te leren even.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 Normaal gesproken elke vrijdag live. Tussen 3 en 5 en gepresenteerd door Maurice Mulder. Maar in het kader van onze 25-jarige live-uitzending verplaatst naar 6 uur s'avonds tot 9 uur. En Maurice Mulder kijkt natuurlijk terug naar 25 jaar Euro Breakdown... met 25 eh, toppers uit de diverse jaren van 1990 tot 2015. Dat allemaal van 6 tot 9. De Euro Breakdown, de countdown of the continent. Volgende week dus inderdaad. Kijk ook even op eh, facebook.com slash Euro Breakdown. Dus ook vanavond de lijst eh, publiceren voor jou de 25 heetste hits van de afgelopen jaren. Kan je even je commentaar eh, afgeven of eh, leuke anekdotes? Doe het alsjeblieft. Facebook.com slash Your Breakdown. Dit is Megan Trainer. but we got straight overdue. loopt de studio voor voor het eh, volgende programma Zandvoort draait door. Het zal om 5 eh, uur beginnen. Tot eh, zeven 7 uur. Volgende week dus dat programma van 4 uur start dat. Tot 6 uur. Als je nou meer informatie wilt, download dan even de ZFM-app als je hem nog niet hebt. Daar staat het allemaal op. op ga gewoon even op Facebook naar de CFM Zandvoort pagina. En doe dan ook meteen een kijkje bij New Euro Breakdown. Megan Trainer, Lips Are Moving op nummer 5 deze week. En dan uh, gaan we kijken naar Emma Louise. Waar staat zij? Op nummer 4 met Jungle. Prachtige plaat. Blijven zitten deze week helaas. Zes weken. Emma Louise Jungle. I've been thinking, thinking about you, about us. We zijn in de top 3. Ik ben benieuwd, we zijn er bijna aan toegekomen. Maar niet voordat we zo direct eerst even gaan eh, terugluisteren hoe die er eh, vorige week uitzag. En dat ik eh, nogmaals vertel, volgende week dus vanaf 6 uur pas de Euro Breakdown hier op ZFM Zandvoort. Daarvoor heb je twee uur lang, vanaf 4 uur dus, de Zandvoort draait door. Dat is de uh, kick-off van dan de ehm, 25 uur uitzending eh, van ZFM in het kader van natuurlijk het 25-jarig eh, bestaan. Maar nu eerst de top 3 van vorige week. Nummer 3. betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was op nummer 3 uh, eh, Echo Smith met Cool Kids. Nummer 2 voor uh, Lord Pussy Q-Team met Meltdown. En 1 was voor Taylor Swift Breakspace. Of het deze week ook zo is, weet ik niet. Ik weet wel dat nummer 3 Echo Smith is met Cool Kids. 9 weken lang in de lijst. Deze week dus blijven zitten. mooie familie. Zus en twee broers. Echo Smith. Walking in a straight line. That's not really her style. they all got the same heart. heartbeat, but hers is falling behind. Nothing in this world could. is er. De broer die op het slaginstrument staat op de gitaar is 19. En een kleine broertje achter de drumtoestel eh, is 15 eh, jaar oud. Dan heb ik het over Echo Smit nummer 3. Deze week in de Euro Breakdown hier uh, op CFM Zandvoort 106.9. Ah, heb ik het ook weer gezegd. 9 weken in de lijst. Echo Smith. Toch prachtig hoor, voor zijn nummer hebben geschreven. Ik zal hem eens een keer helemaal gaan uitpluizen voor je. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel.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 Nummer 2 in de Euro Breakdown. 11 weken lang in de lijst ondertussen. Zijn partner in eh, crime van dezelfde film, James Newton Howard... was de snelste daler van deze week. Nummer liefste, 22 plaatsen, op nummer 30 zijn ze terechtgekomen. Met een prachtige rustige tree. Maar Lord doet nog steeds goed met Meltdown. Nummer 2. De Euro Breakdown. En dan zijn we toegekomen alweer aan eh, de laatste plaat van eh, dit uur. En niet alleen van dit uur, ook van dit programma. En dan, eh, ja, ik ga de spanning een beetje opbouwen voor je. Dat doe ik echt. En dat is... ja, dat is er. Taylor Swift. Blank Space. negen weken in de lijst. next mistake. Love's a game, wanna play. New money, suit and tie. I can read you like a magazine. Ain't it funny? Rumors fly, and I know you heard about me. So hey, let's be friends. I'm dying to see how this one ends. Grab your passport and my hand. I can make the bad guys good for a weekend. I'm a nightmare dressed like a daydream. So your name? Boys, only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. Boys, only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. Nummer 1 in handen van eh, Taylor Swift. Het prachtige Blank Space. Negen weken lang in de, eh, de lijst der lijst is deze dame al. Niet te vinden meer op Spotify of Deezer of andere streamingmedia.